Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 300 Nederlanders in Israël kunnen vandaag terug naar huis. Sinds dit weekend is het oorlog tussen Israël en Hamas... en daarom stuurt Defensie zo een toestel die kant op... om Nederlanders op te halen die niet op een andere manier weg kunnen komen... Deze Nederlandse vrouw was bezig met een rondreis door Israël en vertrekt morgen naar huis. Ik heb eh, het geluk gehad dat ehm, mijn moeder een, een, ticket heeft kunnen weten te bemachtigen voor El Al, een rechtstreeks vlucht. En ik ben ontiegelijk dankbaar, maar ik laat ook mensen hier achter. En het voelt ontzettend scheef om hier weg te mogen gaan, terwijl andere mensen dat niet kunnen. Door de aanvallen zijn al honderden mensen aan beide kanten om het leven gekomen daklozen in Amersfoort zonder plekje in de opvang kunnen een tent krijgen. De gemeente deelt die dingen uit zodat mensen toch droog kunnen slapen. Tot nu toe zijn er 10 tenten uitgedeeld. De gemeente hoopt dat het bij uitzonderingen blijft. En voor reizigers op een vliegveld bij Londen zit er niets anders op dan nog uren te wachten. Door een grote brand in een parkeergarage ligt het vliegverkeer helemaal plat. Deze reizigers balen. My car's in the car park and we literally are just stranded here on this roundabout. I want to get home. Got work in the morning. <laughs> like everyone else. Nou, maar zal nog even geduld moeten hebben tot in ieder geval 1 uur Nederlandse tijd vertrekt en landt er helemaal niets op Luton Airport. Een grote advertentie vandaag in het AD. Achterop staat de foto van Cassandra van Schaik. Zij verdween in 2007 op haar zeventiende na een avond stappen. Een paar weken later werd haar lichaam teruggevonden in een plas bij Almere. De broer van Cassandra kan het niet loslaten... omdat hij niet weet wat er met haar is gebeurd... zei hij eerder tegen Hart van Nederland. Je wil gewoon weten wat er gebeurd is, want eh, ja, zo kan je niet eh, verder leven je kan het nu geen plekje geven. Je leert ermee leven en mee omgaan. Maar je kan het niet afsluiten voor jezelf. De Peter Erder Vries Foundation heeft een beloning uitgeloofd van 100.000 euro... voor degene die kan vertellen wat er met Cassandra is gebeurd. En het weer nog. In het westen wolken en mogelijke spat regen. In het oosten en zuidoosten droog en opklaringen. Vanmiddag dan is het grijs, maar er is ook af en toe zon bij 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits ligt bijna achter ons. Alleen op de A2 heb je nog 5 minuten oponthoud bij Apkoude van Utrecht naar Amsterdam.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 There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. your heart they can't touch. There's a reason why people feeling higher than high. This is the real thing. This is the real thing. No more living in shame. hand in hand So let them criticize cause they don't understand We got nothing to hide It's just love use holding back desire. No. we burnt our fingers, now let's jump into the fire. Never mind the stars in the sky. No. Never mind the wind and the by. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Never mind the rain and the storm. We'll keep each other warm. We got something stronger than strong Hey. farthest place on earth I know.